uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Griekse parlement heeft ingestemd met de hervormingen die nodig zijn om opnieuw financiële steun te krijgen. De uitslag van de hoofdelijke stemming was 153 voor en 143 tegen. Dat betekent dat de Grieken weer een miljardenbezuiniging te wachten staat. Onder meer door versobering van het pensioenstelsel en belastingverhogingen. De geldschieters van Griekenland hadden dat geëist. De komende dag praat de Eurogroep in Brussel over de toekenning van 5 miljard euro uit het derde steunpakket voor Griekenland, waarover vorig jaar een akkoord werd bereikt. In Groot-Brittannië wordt de discussie over het al dan niet verlaten van de EU feller. Premier Cameron komt volgens de Britse ochtendkranten vandaag met een speech... waarin hij waarschuwt dat een zogenoemde brexit de kans op oorlog in Europa vergroot. In het verleden gebeurde dat ook toen de Britten zich van Europa afkeerden, zegt Cameron. De afgelopen dag waarschuwde de Britse minister van Financiën al dat de huizenprijzen een klap krijgen als de Britten de EU verlaten. In Eindhoven hebben PSV-supporters de hele avond het kampioenschap van hun club gevierd. PSV werd de afgelopen dag verrassend landskampioen omdat concurrent Ajax punten liet liggen bij de Graafschap. De spelers van PSV werden bij aankomst in Eindhoven uitbundig toegejuicht en vertrokken daarna naar een besloten feest. De komende dag is de officiële huldiging in Eindhoven. Om kwart over vijf begint bij het PSV-stadion de traditionele tocht op de platte kar. En om kwart voor zeven volgt de huldiging op het Stadhuisplein. Het belooft weer druk te worden in Eindhoven. Vorig jaar trok de huldiging van PSV 100.000 mensen. Het weer, het blijft helder. De temperatuur daalt vannacht naar 13 graden. Daarna opnieuw een zonnige en warme dag. Het wordt 23 tot 26 graden. Er staat wel een stevige oostenwind. Dinsdag komt er vanuit het zuiden meer bewolking... en neemt de kans op buien overal toe, mogelijk met onweer.